Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Soedanese leger en de RSF-militie hebben afgesproken dat ze hun wapenstilstand verlengen. Het staakt het vuren dat dinsdag inging wordt met nog eens 72 uur verlengd. Amerika en Saudi-Arabië waren betrokken bij de onderhandelingen. Hoewel de wapenstilstand wankel is, was het volgens de Amerikaanse minister Blinken... de afgelopen dagen op veel plekken in Soedan wel een stuk rustiger. Duizenden mensen grepen de kans om te vluchten... en veel buitenlanders konden worden geëvacueerd, onder wie meer dan 100 Nederlanders. Maar in de westelijke regio Darfur lijkt het geweld juist te escaleren. Volgens een Amerikaanse generaal is de Russische landmacht nu groter dan aan het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat zei hij tegen een militaire commissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij zei ook dat de Russische luchtmacht heel weinig materieel heeft verloren. Naar schatting 80 vliegtuigen. Het heeft nu duizend jagers en bommenwerpers in het arsenaal. Wel hebben volgens de generaal de Russische grondtroepen enigszins aan kwaliteit ingeboet. Ondernemer Gerard Sanderink wordt waarschijnlijk voor langere tijd buitenspel gezet... bij bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. De Raad van Commissarissen heeft bij de ondernemingskamer een verzoek ingediend... om zijn schorsing als topman te verlengen. Vorige maand werd Sanderink voor drie maanden geschorst... na incidenten die volgens de commissarissen de reputatie van de ondernemingen beschadigden. DJ Martin Garrix heeft ook dit jaar op Koningsdag weer een grote vuurwerkshow gegeven... vanaf zijn dakterras op de Amsterdamse Zuidas. Dat meldt AT5. Garrix, die eigenlijk Martijn Garretsen heet, deed dat vorig jaar ook al. Hij zou zijn onderburen als compensatie voor het geluid gratis hotelovernachtingen hebben aangeboden.